uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De stijging van de gemiddelde cao-lonen is al lang niet zo hoog geweest als het laatste kwartaal. Gemiddeld stegen de lonen met 2,2 procent. De hoogste stijging in negen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch houden mensen niet veel meer over... omdat de prijzen ook hard stijgen het afgelopen kwartaal met 2 procent. In het onderwijs stegen de lonen het meest, in de financiële sector het minst... Vakbond FNV vraagt voor komend jaar nog meer, nog meer loonstijging... en heeft bij de CAO-onderhandelingen een looneis van 5 op tafel gelegd. Elke nieuwe hond in Nederland moet vanaf 2020 een paspoort hebben. Daarmee is duidelijk waar de hond vandaan komt... en welke inentingen het dier heeft gehad. Het verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Minister Schouten wil zo het welzijn van honden verbeteren... en voorkomen dat handelaren een dier uit het buitenland verkopen als Nederlandse hond. Het was de bedoeling om het verplichte hondenpaspoort al dit jaar in te voeren... maar het is ingewikkelder dan gedacht, zegt het ministerie van Landbouw. Autoverzekeringen zijn de afgelopen twee jaar duurder geworden. Vooral in de grote steden ging de basispremie hard omhoog... zegt vergelijkingssite Independer. In Rotterdam was de stijging het grootst. Daar betalen mensen gemiddeld 943 euro per jaar... voor een autoverzekering met alleen WA. Dat is 37 procent meer dan twee jaar geleden. Op een markt in Brussel is vlees van wilde dieren te koop. Een VRT-programma kocht met een verborgen camera vlees van apen en een antilopen in Matonge, de Afrikaanse wijk van Brussel. De prijs ligt gemiddeld op 50 euro per kilo, zegt het programma. Handel in vlees van wilde dieren is verboden, omdat de dieren vaak met uitsterven worden bedreigd. Bovendien kan het ziektes overbrengen, zoals ebola. Volgens het Wereld Natuurfonds is Brussel het centrum van de Europese handel in Afrikaanse bushmeat.